Tijdens de avondmis in de Sint-Pieter in Rome heeft paus Franciscus opgeroepen tot het mijden van egoïsme en zelfzucht. In een korte, eenvoudige preek vroeg hij mensen hun hart te openen voor God en medemensen. Duizenden mensen, onder wie veel toeristen, woonden de eerste kerstmis van paus Franciscus bij. De Spaanse koning Juan Carlos heeft in zijn kersttoespraak een krachtig pleidooi gehouden voor de eenheid van het land. Er zijn veel zaken die ons binden, zei de koning. Hij erkende dat er tegenstellingen zijn, maar die kunnen worden opgelost als we ons aan democratische spelregels houden, zei hij. Er zijn steeds vaker problemen tussen de centrale Spaanse regering in Madrid en de regio Catalonië, die streeft naar onafhankelijkheid. Voor het eerst stond de Catalaanse publieke omroep de kerstreden van Juan Carlos niet uit. Omroepmedewerkers gingen een half uur in staking. Als reden noemden ze de bezuinigingen op de Catalaanse omroep. Het homohuwelijk in de Amerikaanse staat Utah blijft van kracht. Een federaal hof van beroep heeft bezwaren van de staat Utah verworpen. Opschorten van het huwelijk zou de rechten van homo's en lesbiennes schaden. Tegen het homohuwelijk is in Utah veel weerstand uit conservatieve religieuze hoek. Van de 2,8 miljoen inwoners is twee derde mormoon. De mormonen zijn voorstander van het traditionele huwelijk tussen man en vrouw. Door sneeuwstormen zitten in het midden en noordoosten van de Verenigde Staten en in Canada nog altijd een half miljoen huishoudens en bedrijven zonder elektriciteit. Het winterweer heeft in totaal aan zeker 17 mensen het leven gekost. In Canada overleden vijf mensen aan koolmonoxidevergiftiging. De politie waarschuwt huizen niet te verwarmen met barbecues en generators, omdat rookgassen binnen levensgevaarlijk zijn. Het weer nog vannacht in het westen droog, in het oosten nog wat regen.